ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Joost Klein wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie in Zweden heeft te weinig bewijs tegen hem. Klein moest voor de rechter komen omdat hij een cameravrouw zou hebben bedreigd. Maar de verklaringen over die gebeurtenis van verschillende getuigen wijken te veel af van elkaar, vertelt verslaggever Jon Kompier. En ook Joost Klein en de vrouw zelf, ja, die interpreteren deze gebeurtenis allemaal anders. Dat komt eigenlijk omdat het allemaal heel erg snel ging. Nou, en door die verschillende interpretaties vindt die openbaar aanklager dat hij eigenlijk niet kan bewijzen of die vrouw één echt in gevaar is geweest en twee of dat dan ook de bedoeling van Joost Klein was. En dus ja, kon die procureur-generaal maar één besluit nemen en dat is de zaak te sluiten. En wel is bewezen dat Klein heeft uitgehaald naar de camera van de vrouw. En Nederland mocht na dat incident niet meer meedoen aan de Songfestivalfinale. Mensen in Bokstol en omgeving kunnen weer gewoon water uit de kraan drinken. Sinds een week gold in dat gebied in Noord-Brabant het advies om het water eerst te koken... omdat de poepbacterie E. coli in het water was gevonden. Nou, uit nieuwe metingen blijkt nu dat alles oké is. In Amsterdam wordt er 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de dood van een dakloze man. Het lichaam van Carlos González uit Spanje werd in maart in de Amstel gevonden. En de politie gaat uit van het misdrijf, maar heeft nog geen aanknopingspunten. En rond deze tijd begint in Den Haag het feest voor de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen. En ze kwamen met de trein vanuit Parijs. Veel sporters die deden het nog wel even rustig aan in de trein, omdat ze moe waren van het feesten. Zwemmer Sharon van Rouwendaal bijvoorbeeld, die heeft zich behoorlijk ingehouden nog. Hoe laat was het vannacht? half drie, dus dat viel al mee. Oh, dat is best braaf eigenlijk, toch? Ja. ja, nee, ik wilde de komende dagen ook nog eh, genieten, dus die wil ik goed doorkomen. Hoe ziet dat genieten eruit? Eh, nou, straks mijn familie zien. Morgen naar de Koning. woensdag nog een Golden Clinic. En daarna even een paar dagen rusten. Ja, op het beachvolleybalterrein waar morgen het EK beachvolleybal begint... worden ze gehuldigd en ook herenigd met familie en vrienden. En fans mogen daar niet bij zijn. Het weer dan nog volop zon nu met 29 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Later vanavond is er wel kans op onweersbuien.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 Dat is de route over de A27 en de A1. Op eh, de A7 Heerenveen richting Horen, vlak voor Den Oever, 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen. Dan de A10 ehm, Oost richting de A10 Zuid.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 Even na drie uur. Thomas zit er klaar voor het uh, tweede uur. Wat gaan we daarin allemaal doen, Thomas? Het, het leek wel een beetje hippe jazz... Hippe jazz. Hippe jazz, in nou, een sneller jasje. Ja, nou, jazz hebben we morgen weer eh, oh, ja, morgenochtend. Morgenochtend ja, ja, tussen 10 en 12. Het oudste programma van eh, ZFM. Ja. Of vanaf het begin hebben we de jazz op eh, zondagmorgen. Ik wou zeggen, ik, denk, ik dacht dat jij het oudste programma presenteert. Nou, bijna. Ik ben bijna de oudste die oh, nog presenteert. Oh, dat is het. Ja, voordat jij het zegt. <laughs> <laughs> nou, wat gaan we doen dit uur, Thomas? ja, we gaan zo meteen bellen met Ben Zonneveld over het makreel roken En als het goed is, heeft hij ook eh, eh, de uitslag voor ons. Oeh, pen dus- en papier bij de hand. Precies. En eh, ja, we hebben de evenementen om half vier. En ik heb nog wat nieuwsberichten tussendoor. Dus. Nou, dat wordt weer een mooi uur. En uiteraard, uh, nou kijk eens naar buiten. Zo lekker weer vandaag. Een beetje wind, hè, waait er. Maar voor de rest is het al lekker uit te houden. En het is vakantie, hè, Rob? En het is vakantie. Krijg je zin in holiday, hè? Ja, er is ook een rap over geschreven, ja. hè? Oh ja. ja. hey, toevallig is deze dat. Celebrate several ways, make GS we do the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly several weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of a bed. it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday holiday. Mike and Jing and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you are Sven. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you are Sven. We go into London and New York City And we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot The only thing is cool, the only thing I've got That's where Sparrows told me I better go, cause when hanging on the street In the street get show, And about rocks What happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing I started at school, I thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, Rocky, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. <laughs> Fuck. simply sweat and also DJ. I didn't like the schools, so I took another way. You like the mic and G, so I used my voice. And soon I bought the cars named the Big Rolls Royce. that's right, my name is Mike and G. I used the holiday with the M.I.C. On the suite was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday since when we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Do, do, do. rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop for that body rock, you won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Michael G. M-I-K-E-R-N-D-U-C Yo, M is microphone and G is genius Michael G in the house, that's serious And you know that, and you show that It's time times when, so let's go back. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. to London and New York City. Do, do, do, do. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. to London and New York City. Do, do, do, do. Holiday. Leuk hè, deze single uit 1986 alweer. MC Maakers die en uh, eh, DJ Sven hoor je en uh, de Holiday Rap uiteraard het uh, singeltje van eh, Madonna er even bij gepakt. Eh, met uh, Holiday. En toen deze rapversie ervan gemaakt. We hebben het er vanmiddag al een paar keer over gehad, Thomas. Het is vandaag makreelrookdag in Zandvoort. Rook jij het ook in het dorp? Ik rook het zeker. Zeker, nou het rook lekker. Heerlijk. En ja, die makrelen die worden ook verkocht. En, Hou je een beetje van vis erop? Nou ja, zeker. Ja. ja. Dus eh, misschien kunnen we makreel eh, bij eh, Ben regelen. Je ik weet hoop. het maar nooit. Nou, ik hoop eigenlijk dat Ben al wat mee hebt genomen. Oh ja, nou ga daar maar niet vanuit. Oh, jammer. Dus zo <laughs> dadelijk gaan we wel naar het Kerkplein toe, naar Ben Sonneveld. Want als het goed is, heeft hij de uitslag van het het kampioenschap uh, makreelroken wat vandaag uh, plaatsvindt. Ik ben benieuwd of er nog wat spanning is geweest onderling, hè? Want meestal is het wel een flinke strijd. ja, een hele grote strijd. En er stonden best weer eh, wat teams eh, die aan het eh, roken waren. Dus, ja, tien deelnemers volgens mij. Tien deelnemers. Dus een mooi, mooi veld. Daar op het Kerkplein. Mooie locatie ook trouwens. Ja. Maar Ben die gaat daar zo meteen waarschijnlijk wel wat meer over vertellen. Doen we na deze plaats.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 Goedemiddag, Ben. Hey, goedemiddag. Hey, welkom. Dag, ben. Wat een mooi evenement heb jij vandaag weer gehad op het eh, Kerkplein. Ja, het was weer eh, geweldig en we zijn nu een beetje aan het afbreken, want eh, het is weer gebeurd, hè? de vissen zijn verkocht. Ja, zeker. Nou ja, vanmorgen rook het al heerlijk in het <laughs> centrum. en ja, mensen die kwamen er ook echt op af, hè? Ja, nou, dat, is ook als je hier staat. En uh, het hoofdjury heeft verteld dat dit de beste plek van Zandvoort is. Dus daar houden wij hem ook aan, hè? volgend jaar weer hier. Ja, zeker weten. Een mooie plek. Eh, in eh, gewoon claimen eh, die, die hap, zou ik zeggen. Ja, nou, dan, die, die lag daar, zei die we, gaan gewoon volgend jaar weer verder en hopelijk weer op deze plek. Ja, nou ja, dat is mooi. We even afwachten wat ondernemend Zandvoort ervan vindt. En we hebben nog geen wanklank gehoord. Dus ik neem aan dat iedereen het leuk vindt. De terrassen zitten pommetje, pommetje vol. Dat is mooi. Dus eh, het wordt tijd dat wij ook een biertje gaan doen. Ja, en heel veel mensen die uh, reageren ook heel positief, hè, dat ze bij je langs eh, liepen. Ja, ja, ja, ja, Alles komt langs. Helaas moeten we nu mensen teleurstellen omdat het op is. Ja, ik heb gehoord dat collega Ben of, Benno Veugen de laatste makreel bij gekocht <laughs> heeft. ja, ja, ja, die stond te dringen. Hè? Ja, ja nou, dat, zei hij inderdaad. Hij zegt, ik moest over een hek heen springen om nog bij zo'n makreel te komen. <laughs> ja, ja ja, ja. <laughs> nee, Ben, eh, ja, want uh, ja, dat is uh, eh, jaarlijkse evenement wat je organiseert. Ja, ja, ja, en ja, al op diverse locaties. Raadhuisplein was echt de locatie in eerste instantie. dit, Rob, dit is de, gewoon de beste plek. Want je, je hebt doorlooppubliek en mensen komen kijken. En dat is gewoon heel erg goed. Ja, het is een veel betere plek, klopt. En een mooie, mooie achtergrond natuurlijk, hè? Die mooie protestantse kerk op de achtergrond. Ben, eh, ja, we doen het niet zomaar. We willen ook eh, prijzen verdienen als we meedoen aan het uh, Open Kampioenschap Makreel Roken. En ja, wie, wie is er in de prijs gevallen dit jaar? Nou, Willem Minkman is by far de beste geworden dit jaar. Dus die gaat er met de prijs vandoor. Tweede Yvonne Damhoff. En derde Harold Lange uit Nieuw-Vennep. Uit Nieuw-Vennep. En, ja. Tot drie is geveld, denk ja. ik. Klopt dat, Ben? De top, drie, de top drie makrelen, die zijn geveild, toch? Altijd? Eh, nou, alleen de winnaars wordt geveild. Oh, de winnaars. Dat, lekker. dat doet uh, eh, eh, Wethouder Bluis dat gedaan, hè? dus dat is allemaal goed gegaan. En um, wat voor een enorme enorm bedrag is de eerste makreel voor verkocht? 30 euro. 30 euro. Kijk, voor een makreel. Dat is een goede makreel hoor, Rob. Ja, ja, ja dan, dan, moet het wel een hele goede makreel zijn. Nee, voor het goede doel natuurlijk. Eh, want eh, elk jaar eh, heb jij een goed, of hebben jullie als organisatie een goed doel. En ja, wie is dit jaar de gelukkige? De vrijwilligers van de KNRM zijn dit jaar de, het goede doel. Oké, dat is hartstikke mooi. En mhm. ja, dat betekent ook echt de vrijwilligers zelf en niet de KNRM. Hè? Dus de vrijwilligers kunnen gewoon, eh, die jongens eh, en meiden, die kunnen gewoon eh, iets leuks ervan doen. Ja, zo. Ik ben even kwijt. Ja, nee, ben, <laughs> ben, heeft het druk. Ben heeft het druk. Ben heeft het druk, ja zeker. Ja, we gaan weer, er komt weer een bestelling, die moet even de deur uit. Oké, oké. Okay, Nou ja, zaken gaan voor, Ben, toch? Ja, dus ik ga het nu even opruimen en dan zien we wel weer verder. Nou, Ben, heel erg bedankt in ieder geval voor je tijd. Ja. En succes nog op het plein, hè? Oké, okay, ga je spreken, jongens. Oké, okay, dankjewel, Ben. Ja, toch even tijd eh, voor ons uh, gevonden. Hij heeft het druk natuurlijk, maar uh, weer een mooi open kampioenschap met roken hier in Zandvoort gehad. Every day when our homework's done Go to the beach and gonna have some fun The ocean's blue windsurfen, dat eh, doen we tegenwoordig niet meer. Hè? Dat is ja, ik eh, hoorde maar het was mij totaal onbekend wat jij dus, me net eh, vertelde. Dan vliegen we een klein beetje boven het water en dat gaat razendsnel. Maar dus gaat het een motortje of zo? Nee, geen motortje, met een, een vlieger, zeg maar. Een soort kiten is het. Oh, ja. oké. En dat met de plank boven het water. En dat is dan het nieuwe windsurfen van tegenwoordig. Okay. En die windsurfers hè, die dan overstappen van dat windsurfen naar eh, dat, eh, dat foilen. Die moeten ongeveer 20 kilo aankomen voor, eh, voor de sport. Oh. Om, om dan, dat zijn heel wat makrelen. Dat zijn heel wat makrelen, ja. En die zijn ook weer verkocht voor het goede doel vandaag. Ja. Dus een mooi evenement gehad, hoorden we net. Voor de KNRM, hè? Voor de KNRM de vrijwilligers van de KNRM. Ja. Die kunnen er gewoon eh, gezellig een eh, biertje van halen of andere dingen gaan doen. Zeker. Mooi, eh, mooi goed doel dit jaar van het garnalenroken, wou ik zeggen. Garnalenroken. <laughs> Makrelenroken. Dat pellen. garnalenpellen. pellen. Komt het ook weer trouwens? Dat, dat hadden we ook altijd bij Talassa. Ik zal zo eens even opzoeken. Zoek jij dat even op, dan hoor het zo meteen. of we nog het NK garnalenpellen nog in Zandvoort hebben.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 en dan, dan wordt het publiek mee opgezweept. Ook in de chin, hè? Ook in de chin. <laughs> en ook bij het, het, voetbal werd het ook, werd het ook bij deze plaat gedaan van Gala. En in allerlei verschillende vormen en maten tijdens de voetbal. Ja, en het blijft maar doorgaan joh, met die gala, Die hoor je maar steeds terug. Terwijl het al een hele oude plaat is eh, gewoon. Dus, eh, die, die, kale? Eh, die gala. Oh, gala. Gala is <laughs> lekker de zak aan het vullen. Ja, dat zal wel. Ja, dat zal. from desire. Het is half vier. Tijd voor het evenementje. Ja, ik wou zeggen. Ik denk dat we over twee weken dit nummer ook wel een paar keer voorbij zullen horen komen. Dat denk ik ook. Zeker weten. Ja, want het Zandvoort Race Festival is gisteren begonnen. Het side events programma dat voor tijdens de Formule 1 Dutch Grand Prix wordt georganiseerd. Ja, de Dutch GP is Zandvoort meer dan alleen een mooi raceweekend. Zandvoort Race Festival staat voor een stukje historie... en eh, trots op de terugkeer van de Formule 1. Maar laat ook zien wat de badplaats allemaal kan bieden. Want vanaf eh, gisteren 9 augustus stellen we in stijl af... naar dit fantastische evenement in Zandvoort. Het tweeweekse festival vindt plaats eh, van 9 tot en met 25 augustus... met activiteiten buiten het circuitterrein voor het hele gezin. attracties staan er onder andere. Nou ja, Benno die staat hier voor me. <laughs> hij heeft het overleefd. Eh, dat hij heeft het overleefd. Onder andere dus het reuzenrad. Er worden giveaways gedaan en eh, prijsvragen. Eh, aparte acties in het dorp, noem maar op. Tot aan de start van zondag op twee uur s middags van de Formule 1. En in aanloop naar het grote race-evenement wordt de sfeer in het dorp dus ja, langzaam opgebouwd. Ja, en wil je nou het programma zien, kijk dan even op zandvoortracefestival.nl. Dan vandaag Rob, ik weet niet, misschien heeft Benno er ook wat van meegekregen. De Ibiza-markt. Ja, die is er weer. Op de boulevard. Op de boulevard en het Badhuisplein als het goed is. Nee, alleen boulevard. Oh, alleen boulevard. Oké. Ja, ik vond het al raar, want er staat wel bij Badhuisplein, maar... Nee. Dat staat volgens mij zo vol nu. <laughs> Nee, nee, nee, nee. Op onze eh, nieuwsvoorziening staat er geen Badhuisplein. Oh, nou dan heb ik dat even gemist. Eh, maar goed, in Ibiza, <laughs> Ibiza Markt. Uh, eh, nou ja, er zijn eh, succesvolle edities de afgelopen negen jaar al die op de vrijdag plaats hebben gevonden. Ja, een mooie aanbod van Ibiza dingen en lekkere drankjes dat je kunt halen en noem maar op. Ja, en af en toe op het Badhuisplein en ja. soms ook op de boulevard. Dat klopt wel dan weer. Ja, ja precies. Ja. En verder hebben we een rustige week rustige week. We gaan ons eh, eh, opmaken voor, eh, de, Formule 1 natuurlijk. Ja, ja, ja, Heb jij de vlag al uithangen? Nog niet. Maar die komt eraan. Ah, zeker. Zeker weten. Twee vlaggen. Oranje vlaggetjes zijn ook van harte welkom. Ja, als je nog over hebt van het, voetbal. ja, en, ze gaan het grote aanpak op het circuit hoorde ik. Hè? Ja, ja, zeker. En in het dorp ook hè ja, voor, eh, hangen. voor Albert Heijn, eh, ik zie ze ook hangen. Ja. <laughs> nee, voor eh, de Albert Heijn staan twee highworkers, zoals Lennart dat vroeger altijd noemde. De hoogwerkers, die zeg maar de vlaggetjes ophangen. Dus ze zijn nog lang niet klaar. En er komen er nog veel meer bij hier in het centrum. Dankjewel voor de evenementenagenda. Wij hebben de nieuwe single van Carol G. ¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego! bailando está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. hubiera sido como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Que hubiera sido. a whisper. Gonna see by. We did a moon above a minute the ready to see. In the morning, Signorina, we'll go walking. In the mountain side, coming to side hill. My little children shop, we stop and linger. I'll buy ring Ringo. Oh. Buonasera signorina, che Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say the good night to my boy. Oh, it's hot for us to whisper. Buonasera. We let a moon above and the rain and Oh, in the morning, <laughs> dat was eh, André Dus Wat een eh, opmerkelijke eh, nieuwtjes heb jij zo nu dan, uh, gooi ze maar in de, op de radio. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat gaan we niet Oké, okay, wat, heb, je, <laughs> <laughs> heb je wat ander, nieuws? Ik heb wel anders nieuws. Schrik van. Zo, ja. ja. sorry Rob. Voor ouders met kinderen die naar school gaan... betekent een nieuw schooljaar vaak extra kosten. Ja, denk aan kosten voor gymkleren, overblijven, een schooltas, spullen, boeken, noem maar op... Ja, en hebt u een laag inkomen, dan kan de gemeente u helpen. U kunt de bijdrage voor schoolkosten voor het school 2024-2025 nu aanvragen. De maximale vergoeding per kind per schooljaar is eh, kinderen in het basisonderwijs 100 euro... Kinderen die naar de brugklas gaan 400 euro. En kinderen in de andere klassen van de middelbare school 200 euro. Ja, en de regeling is eh, eh, er voor ouders met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. En gezinnen met een Zandvoortpas hebben hierover een eh, brief ontvangen. Ja, en hebt u geen Zandvoortpas, kijk dan op de webpagina tegemoetkoming schoolkosten op www.zandvoort.nl. Eh, ja, veel leuke dingen eh, kosten geld en daarom wordt er in Zandvoort ieder jaar gekeken of kinderen wat extra geld kunnen krijgen. Dit jaar geldt elke scholier uit een gezin met een zandverpas 100 euro extra bovenop de gemoedkoming eh, van de schoolkosten krijgt. En kinderen kunnen zelf kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed, een huidje. Eh, gezinnen die de tegemoetkomende schoolkosten krijgen... krijgen dit extra bedrag automatisch bij de aanvraag binnen. Kijk, dat zijn eh, goede berichten. En fijn dat de gemeente Zandvoort zo'n actie heeft lopen. Ja, zeker. Voor eh, mensen die wat eh, minder geld hebben, een hele goede actie van eh, de gemeente. Dus het in de gaten als je zelf geen bericht hebt gehad... of je ervoor in aanmerking komt. Meer nieuws te lezen uiteraard op de ZFM-app... en die is weer in de Play Store gratis beschikbaar. Ja, nieuwe muziek nu.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 En niet alleen uh, Clean Bandit. Nee, Emery uh, doet ook mee aan de plaat. En David Ketta, je hoorde Cry Baby. Plaat die waarschijnlijk wel een grote hit gaat worden. A whole lot more than a little bit. And a little bit more than a lot. Like I like it, like I like it, like I like it, like I like it. love disco-klassieker van eh, Aura en eh, Like I Like It. Zo is maar net, hè? dat was eh, echt lekkere muziek. En wie weet, misschien komt er ook wel weer een remix van. En dan vind jij oh, hem ook weer goed, Thomas. Dat zal ongetwijfeld. Ongetwijfeld, zeker weten. Nou, zometeen in het volgende uur hebben we de Pit Reports. Maar jij vertelt al dat het voor Max een hele bijzondere race gaat worden hier. Ja, het is de 200ste start. De 200ste start? Ja, van Max. Oké, dus dat gaan we extra vieren. Zeker, met vlaggetjes. Met vlaggetjes, ja. Ja, ja, ja, ja. Eh, over de vlaggetjes eh, gesproken. 90.000 eh, vlaggetjes tegelijkertijd die moeten gaan zwaaien. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd hoe dat gaat verder. Met Tina Martin onder meer. Hè? Ja, ja, ja, ja. Tina Martin, Davina Michel, La Fuente zijn er weer bij. Chris Cross Amsterdam. Oké, en dan gaan we met z'n allen zwaaien. Wordt gezellig. Rood, wit, blauw langs het hele circuit. Dus niet alleen maar meer eh, op de tribune en daarnaast, maar ook eh, de rest van de baan eh, gaat helemaal los met de vlaggetjes en de grootste vlagparade ooit. Zeker. Die gaan wij presenteren tijdens de Dutch Grand Prix hier op Zandvoort. Nog twee platen, Radar Love, die is opnieuw uitgebracht. Ja, ik hoorde je er net over. Ja, die van de Cold Hearing. En ja, Barry A, heeft gedacht, ik roep Billy the Kid op om eh, daarvan even een eh, leuke plaat eh, te maken. Billy the Kid, dat is dus een DJ toch? Een DJ. DJ Billy the Kids en Barry Hay en Radar Love. Thomas, dat de echte muziekliefhebbers eh, denken van... Wat gebeurt? Ja, maar dit... Ja, dit is een eh, oude plaat van uh, Rolling Stones. Dit hadden ze eigenlijk zo wat meer met die gitaar en zo moeten... ja, nou, het is hem net niet, hè? Deze. Nee, net, net, Maar je weet het maar nooit. misschien wordt het nog wel een hit. Wie weet. We hebben in ieder geval geprobeerd te draaien hier op Strandradio ZFM. En ja, toch wel een leuke, leuke plaats zo, uh, om hem toch een keer te draaien, Thomas. Hè? Zeker. Zeker weten. Nou, de, jij had het net over uh, La Fuente die weer uh, aanwezig is uh, op het circuit. Tijdens ja, die gaat weer een de, beetje geven. Nou, dat kan hij zeker. En verleden jaar heeft hij dat ook zeker gedaan met Ratata. Oh. I'm like, I'm like who? Just let me dance. It makes me wanna go. Every time I hear the song. It makes me wanna go la da da. All the people bounce around. It makes you wanna go la da da. Every time I hear the song, it makes me wanna go la da da.